Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Driekwart van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar oud... heeft ooit te maken gehad met fysiek of verbaal geweld... blijkt uit een onderzoek van het NOS Jeugdjournaal en de Kindertelefoon. De meeste kinderen krijgen op school te maken met geweld, maar het gebeurt ook thuis. Eh, een kind dat getuige is van huiselijk geweld, dus bijvoorbeeld dat ouders eh, fysiek geweld tegen elkaar gebruiken. Als een kind dat ziet of hoort, dan heeft dat ook eh, grote gevolgen voor een kind. Een derde van de kinderen die met geweld te maken hebben gehad... weet niet wat ze moeten doen als ze iets gewelddadigs zien. Een kwart van de scholen heeft zich tot nu toe aangesloten bij een nieuwe schoolboekenuitgever. De basis- en middelbare scholen hebben kritiek op de kwaliteit en de prijs van de bestaande schoolboeken. Dat kan anders, zegt deze schoolboekenschrijver. Dat er ook ruimte is voor lokale geschiedenis. Zodat een school in Maastricht eh, misschien een keer een ander voorbeeld kan hebben in het boek dan weer Amsterdam. Daarnaast krijgen leerlingen vooral werkboeken waarin ze moeten schrijven en die dus niet kunnen worden hergebruikt. De situatie op Cuba is diep verontrustend, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het eiland kampt al maanden met een energiecrisis. Meerdere keren is de stroom lange tijd uitgevallen, ook in ziekenhuizen. Afgelopen maand zijn duizenden operaties uitgesteld. Tot voor kort kreeg Cuba hulp van Venezuela... maar sinds het Amerikaanse leger begin dit jaar president Maduro ontvoerde... ligt die hulp stil. Topman Rousseau van Air Canada ligt onder vuur vanwege een condoleancebericht na een crash in New York, waarbij deze week twee piloten omkwamen. In zijn boodschap sprak hij maar twee woorden Frans, bonjour aan het begin en merci aan het eind. Volgens de wet moet Rousseau als topman van een nationale luchtvaartmaatschappij... zowel in het Engels als in het Frans communiceren, maar hij spreekt geen Frans. Premier Carney noemt het teleurstellend en een verkeerde inschatting. Het weer, er trekken veel buien over, soms met hagel, onweer en natte sneeuw. Het wordt 3 tot 8 graden, vanavond vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat precies 100 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid zijn drie rijstroken dicht na dat ongeluk. Voorbij Zaanstad-Assen-Delft kost dit je 30 minuten. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. De A7 Oren richting Zaanstad bij knooppunt Zaandam 25 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A22 van Beverwijk naar Velzen.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por corazón sonaría zona.